Zelfs toen het slachtoffer al op de grond lag, ging dat door. De man was aan het winkelen met een vriendin. De vier verdachten melden zich bij de politie toen die camerabeelden van de mishandeling had verspreid. Wat nou als Trump toch nog over de scheef gaat in zijn laatste dagen als president? Bijvoorbeeld als hij bevel zou geven voor militaire acties of een nucleaire aanval. De hoogste generaal zei daarop dat het niet zomaar kan. Er zijn allerlei regels om dat te voorkomen. Trump heeft trouwens niet gezegd dat hij iets van plan is. Zo'n 26.000 mensen die op de spoedeisende hulp, de IC of een coronaafdeling in het ziekenhuis werken... hebben inmiddels hun eerste coronaprik gehad. Sommige kleine ziekenhuizen zijn al helemaal klaar met de eerste inendingsronde voor acute zorgpersoneel. Over drie weken moeten de artsen en verpleegkundigen op voor hun tweede prik. En rond kerst komen er regelmatig mensen in het nieuws... die hun hele straat, hun huis of tuin volhingen met verlichting... en andere kerstversiering. Vaak dagenlang werk om alles op te bouwen. Maar al die lampjes, kerstmannen en ijspegels weer opruimen kost ook veel tijd. Albert uit Lochem was vandaag de hele dag in de weer met zijn hulptroepen. Ja, ja, het opbouwen, afbreken hoort er gewoon een beetje bij. Hè? Het minder leuke werk. Ik denk dat hier 350 eh, meter aan stroomkabel. Als we elkaar. Ja, en dan 10.600 ledjes. Ja, het is het werk dubbel en dwars waard, vindt hij, want mensen lopen echt om voor zijn lichtjes. Het weer. Vanavond klaart het meer en meer op en bij weinig wind gaat het overal vriezen.